spoedige start. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Steeds meer medisaties ondersteunen een verbod op consumentenvuurwerk. Blijkt uit een manifest op internet dat dit jaar door 18 organisaties is ondertekend. Dat is twee keer zoveel als hetzelfde manifest vorig jaar. Onder de ondertekenaars zijn artsen, patiëntenverenigingen en ook GroenLinks... die al langer voor een vuurwerkverbod pleit. In het manifest wordt ervoor gepleit alleen professionele vuurwerkshows toe te staan... zodat iedereen veilig kan genieten van de oud- en nieuw-traditie. In de Poolse hoofdstad Warschau demonstreren zo'n 20.000 mensen tegen de regering... die de democratie in Polen in gevaar zou brengen. Ook in andere Poolse steden gaan actievoerders de straat op... tegen de regering van de conservatieve partij. Die kreeg bij de parlementsverkiezingen in oktober de absolute meerderheid. Meest omstreden is de benoeming van vijf hoge rechters... die op de hand van de regeringspartij zouden zijn. Ook zou de onafhankelijkheid van de media in gevaar zijn. Vorige week waren er ook demonstraties tegen de Poolse regering. Voor de Turkse kust is een boot met 32 vluchtelingen gezonken. 18 opvarenden uit Syrië, Irak en Pakistan zijn verdronken. De groep probeerde de oversteek te maken naar Griekenland. Vissers hoorden hulpgeroep en de Turkse kustwacht. Alleen al uit Syrië zijn dit jaar een half miljoen mensen via Turkije naar Griekenland gereisd. En bijna 600 mensen kwamen daarbij om. De Rwandese president Kagame kan tot 2034 aan de macht blijven... dankzij een referendum over de verlenging van zijn amstermijn. Volgens de kiescommissie heeft ruim 98% van de bevolking voorgestemd in het referendum. De 58-jarige Kagame is sinds 2000 president van het Afrikaanse land en zou in 2017 moeten aftreden. Dankzij het referendum mag hij zich 17 jaar langer verkiesbaar stellen. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt ook af en toe de zon door.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 We hebben de zin in, nog een paar dagen en dan is het eh, kerst, uh, Albert-Jan. Dat betekent zo dadelijk om half vier waarschijnlijk een overvolle agenda. Juist, half vier de evenementagenda. Dus luisteraars en kijkers, houd uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige in, vol ornaat eh, in kerstsferen getooide Zandvoort. Eh, kwart over drie gaan we live schakelen met eh, Jolande Verstegen... want die is voor ons aanwezig tijdens de kerstfair. En zij maakt ook onderdeel uit van het zangkoor Il Cantatori Allegri... En zij gaat ons een sfeerverslag doen om kwart over drie... van het gebeuren op en rondom de ijsbaan... waar ook natuurlijk de kerstfair is. En straks om vier uur de sprookjeswandeling van start gaat. Zoals gezegd, half vier de evenementenagenda. En deze keer geen één evenementenagenda, maar twee. Want rond de klok van kwart voor vier gaan we de evenementen eh, even doornemen... die de, diverse Zandvoortse kerken gaan plaatsvinden. Dus de kerstvieringen in de Zandvoortse kerken... dat rond de klok van kwart voor vier. En eh, tussendoor daar natuurlijk eh, gezellige muziek. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Dat ga ik doen. Ja, goed idee. Zet je de baseline En hier is JC in de Hard Knock Live. jiggle. Uh-huh. uh Let it bump though. Uh huh. zone is popping. To driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke blocks, flinging the murder scene.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 En zo dadelijk om 4 eh, uur begint de sprookjeswandeling. En er gebeurt vandaag nog veel meer. Nou, dat horen we straks allemaal van eh, onze collega Jolande Verstegen. Want na de volgende kerstplaat gaan we contact met haar opnemen.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 Jolande Verstegen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jolande. volgens mij moeten ze nog een eh, nummer zingen, eh, Albert-Jan. <laughs> ja, waarschijnlijk wel. nou, gaan we het zo dadelijk eh, weer even proberen, toch? Doen we zo Live in het centrum van Zandvoorts. Wat is dat? Wat horen we het voor gezang? Waar vindt dat plaats? Kerkplein. Kerkplein, oké. Okay. Il Cantantori Allegri. hey, heel mooi. Zo dadelijk meer daarover. Maar eerst weer meer muziek. Meer kerstmuziek natuurlijk, hè. Hier is Paul McCartney.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 Dus we gingen even een plaatje draaien. Goedemiddag. <laughs> ja, goedemiddag. Hoi, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, en wat klonk dat goed net. We hebben het live eh, meegekregen, dus... <laughs> oh, dat is mooi, dat is mooi. Ja, het is, eh, het is echt gezellig nu in het weer werkt fantastisch mee. En ik sta nu op het Kerkplein. Je hebt er allemaal kleine, kleine steentjes met allemaal leuke dingetjes. En langzamerhand beginnen de mensen van de sprookjeswandeling ook een beetje uit alle hoeken en gaten te komen. Dus het is erg leuk. Oké, en eh, hoe lang eh, ben, ben, je al bezig met uh, jouw club van Il Cantatori Allegri? We waren, rond half één, denk, denk ik, waren we in het dorp. En we hebben al in de kerkstraat, nee niet in de kerk, in de Halterstraat opgetreden. Voor, bij Nuff op het terras. En bij Blokker binnen. En voor de Bruna en voor de Kaashoek. En het gaat goed. De eh, mensen die eh, blijven enthousiast eh, luisteren en ze stoppen geld in het dingetje. Voor de, want wij doen het voor de voedselbank. Goed, goede doel, de voedselbank. even een vraagje voor een insta. Hoe is het met je stem? Nou, het gaat wel goed eigenlijk. Ik mopper niet. Oké. Ik, ik, ben bij stem en met de anderen ook. Het klinkt heel mooi, moet ik zeggen. vooral bij, als je daar binnen bij Blokker, daar heb je natuurlijk dit afgesloten. Dat is echt een prachtige akoestiek. Maar ja, je kent het wel, hè? Oké, en eh, tot hoe laat gaan jullie door met eh, jullie koor? Nou, tot, eh, nou, ik denk half zes of zo. Nee, oh. vijf uur. Vijf oh. uur, denk ik. Oh, gezellig. En straks... dus met de sprookjeswandeling, als je voor de sprookjeswandeling toch al gaat... Dan, dan kun je ook nog een staartje van ons meeproeven. Oké. Maar het is echt gezellig in Dorpie. Ik, is het druk? Heb je een beetje kijken op de ijsbaan? Is het druk? Ja, hartstikke. Daar gaan we ook zo zingen. we, we, hebben al een oliebol beloofd gekregen. Oh, oh van Harry Oliebol. Oh, lekker. Die... Dingen zingen voor oliebollen. <laughs> nee, heel goed. De inwendige mens moet ook verzorgd worden. Oké. Ja, zo is dat. Dus eigenlijk iedereen eh, die eh, nog niet zou weet wat hij vanmiddag moet gaan doen... die moet gewoon uh, gezellig naar het centrum komen. Nou, zeker weten. Zeker weten. Het weer werkt goed mee. Het is dus lekker droog. Het waait een beetje, maar voor de rest valt het reuze mee. En dan, natuurlijk wordt het zo donker. Dus dan wordt het helemaal sfeervol. Oké, nou. Ja, zo meteen om eh, vier uur begint de sprookjeswandeling. Zie zie al een eh, hoop figuren rondlopen. Ja, ik zie hier Toet zitten. Die zit daar als een van de oud vrouwtjes zit daar aan de iPhone. Dat is wel eh, heel leuk. <laughs> een oud vrouwtje aan de iPhone, dat kan niet. Ja, die aan de telefoon. Wie stel jij voor? Mevrouw Holle? Ah, vrouw En de tuinman. Ah, kijk, nou, prachtig spel. Ik denk dat, uh, ja, ja, dat zou ook een mooie trouwfoto zijn dit. Oké, dus dit is eigenlijk een oproep aan, aan iedere Zandvoort... om gezellig vanmiddag naar de, het centrum van Zandvoort te komen. en de kindertjes moeten kunnen verkleed komen. Het dus schijnt een geheime jury te zijn. En dan kan je nog een prijs winnen ook voor de kleintjes. Oh, grandioos. Nou. Leuk, hè? Ik zou zeggen, prettige voortzetting. Dankjewel. En veel eh, plezier. Veel plezier. Ja, eh, en uh, eh, een beetje voorzichtig met de oliebollen, hè? Ja, dat ga ik doen. <laughs> Zeker to <laughs> Toppie. Dankjewel Jolande en heel veel plezier daar in het eh, centrum. En eh, ja, Jolande zei het al, hè, er lopen mystery guests eh, lopen rond... en die beoordelen de kinderen op de kleding. Oh. Maar weet je wat nou het leuke is? Ze kunnen een mooie prijs winnen. Ja, Eftelingkaarten.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 Ja, we gaan richting de kerstdagen. En CFM eh, staat er ook eh, bij stil natuurlijk, de kerstdagen. Maar dat betekent ook weer de lijstjes, hè, de eindejaarslijstjes. En afgelopen woensdag hadden we de eerste van eh, CFM... De vinyljaren eindejaars top 40, uh, Albert-Jan. Ja, Wat een feest was dat, hè? Van afgelopen woensdag, ja, het was echt een en al vinyl hier in de studio. Van 12 uur tot 5 uur eh, zond onze collega eh, Ruud Jansen eh, live... de top 40 vinyl eindejaarslijst uit. De, mensen hadden mogen stemmen op, op, de, op de lijst van platen... die het afgelopen jaar in zijn programma gedraaid zijn. En daar is, door die stemmen is er natuurlijk een top 40 uitgekomen. En die was afgelopen woensdag te beluisteren op uw lokale zender ZFM. Maar het krijgt een vervolg, Rob. Want op zondag 27 december, dus liefhebbers van vinyl... schrijf het vast in uw agenda. Zondag 27 december vanaf 5 uur bij Lal en Hardy in de Haltestraat... gaat Ruud Jansen het nog een keertje dunnetjes overdoen samen met zijn team. De ZFM eindejaars top 40 vinyl. Dat begint allemaal op die 27 december om 5 uur smiddags. En inderdaad alleen maar vinyl dus de top 40 op die zondag bij Laudel en Hardy. Ruud Jansen neemt dan u mee door een, door met een keur van LP's vinyl. De hoesen menig hoes is al het aanschouwen waard. En eh, heerlijk genieten van uh, vinyl. Dat allemaal op zondag 27 december. De CFM eindejaars top 40 op vinyl. Ruud Jansen en zijn team staan daarvoor verantwoordelijk. En dat allemaal eh, gastheer eh, eh, is Laudel en Hardy. En wie komen er allemaal voorbij? Natuurlijk Golden Earring, Otis Redding, Stevie Wonder, John Lennon... Neil Diamond, eh, ik noem maar wat op, Santana, Aretha Franklin te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, liefhebbers, zondag 27 december, 5 uur naar Laudel en Hardy. De ZFM eindejaars top 40 Samenstelling, en samenstelling bed hebt u zelf gedaan. En de presentatie is in handen van Ruud Jansen. Ja, en de top 3 die zag er geweldig uit eh, afgelopen woensdag. Op nummer 3 de Beatles, Help. Nummer 2 Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. En de nummer 1, jawel, dat was de Dire Straits. En Brothers in Arms. Ja, en de Dire Straits, eh, die, eh, daar gaan we nu eventjes naar luisteren als het goed is. Ja, daar komen ze aan. Heel rustig begin. Hier is Money for Nothing. get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.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 Daar komt hij aan, de evenementagenda. En we prikken hem, eh, of we delen hem in twee, hè? Ja, we delen hem in twee. We kort voor, eh, tegen de klok van kwart voor vier hebben we een speciale uh, kerstevenementenagenda. En kerst in de kerk evenementenagenda. Goed, eh, nou, eh, laten we gewoon met vandaag beginnen. Natuurlijk weer volop pret op de ijsbaan in en rondom eh, het Raadhuisplein. Heerlijk schaatsen met koek en zopie en oliebollen... En eh, natuurlijk ook genieten van de kerstfair aan zee dit weekend. Want eh, vandaag en morgen bent u van harte welkom op de Zandvoortse kerstfair... rond het Raadhuisplein. Een mooie gelegenheid om uw kerstinkopen te doen. De kinderen vermaken zich ondertussen natuurlijk prima op de ijsbaan. Doe aan een opwarmertje na het winkelen. Kom dan gezellig langs bij de koek, en sopistent op de ijsbaan. Of neem een gezellige oliebol bij Harry Oliebol. En eh, zoals al gezegd eh, door eh, onze collega Jolanda Verstegen... om vier uur Barstilos, de sprookjeswandeling. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af in en rondom het Kerkplein. Vandaag wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio. Dat begint allemaal om 4 uur. En ik heb begrepen dat daar prijzen te winnen zijn voor eh, de kinderen. Dus ik zou zeggen, spoed u naar het centrum van Zandvoort. Want dan kan u kinderen wellicht meedoen aan de sprookjeswandeling. Gaan we naar vanavond, dan is het tijd voor het kerstbal. Het traditionele kerstbal. En dan hebben we het natuurlijk over Theater de Krocht. En dat begint allemaal om 8 uur. Gaan we naar morgen. Nou, heerlijk eh, wandelen, frisse neus halen. Wie wil dat niet? Dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Zo, het vertrekpunt is Anytime de Oude Halt om morgen 10 uur. En eh, dat duurt tot 12 uur. Weer heerlijk een eind lekker wandelen en een frisse neus halen. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort... kunt u uiteraard vinden op de website www.zandvoort-actief.nl. En eh, er wordt natuurlijk ook nodig gezongen dit weekend eh, in en rondom het Kerkplein. En morgen zijn de beachpopzingers te gast bij Rabbel. En eh, dat is Kerkplein nummertje 7. Morgen treden de beachpopzingers belangeloos op bij Rabbel. Bij mooi weer zullen ze buiten op het terras optreden... en als het weer niet toelaat, zullen ze uiteraard binnen hun optreden verzorgen. Dat allemaal morgen bij Rabbel, Kerkplein 7, beachpopzingers. En eh, Zandvoort loopt, ja, het, is, eh, het kan bijna niemand zijn ontgaan. Serious Request in Heerlen is gisteren geopend. En ook eh, Zandvoort loopt, doe daar aan mee. Want Zandvoort loopt dit jaar weer voor Serious Request 2015. Zandvoort loopt voor Serious Request 2015 is een bijzondere hardloop-evenement in Zandvoort aan Zee... En dat wordt gehouden op morgen, eh, op 20 december. Dat begint allemaal om 12 uur en eh, deelname is 15 euro. En het begint allemaal bij Beach Club nummertje 5 aan de boulevard Paulusloot nummer 5. Meer informatie over deze run kunt u nalezen op www.zandvoortloopt.nl www.zandvoortloopt.nl ook op eh, morgen vanaf 1 uur is het tijd voor de kinderdisco. En dan hebben we het over de Williams Pub en de Haltestraat 44. Zwingen, dansen en plezier hebben we op de discovloer tijdens Williams Kinderdisco. Morgen vanaf 1 uur tot 6 uur. Het wordt een topfeestje met niet alleen maar muziek... maar ook met een ballenbak en uiteraard mag je verkleed komen de kids eh, voetjes van de vloer... En, eh, terwijl papa en mama lekker genieten van een drankje. Dat allemaal vanaf 1 uur tot 6 uur morgenmiddag... in de Williams Pub aan de Haltestraat 44, de kinderdisco. En ja, de klassiek liefhebbers hebben dit natuurlijk al lang in hun agenda staan... Morgen is het eh, weer tijd voor Classic Concerts. En wat voor kerstconcert? Een kerstconcert met de Maastrichter Staar. Dat begint morgen allemaal om 3 uur in de Rooms-Katholieke Sint-Agata-kerk... aan de Grote Krocht 45. Prijs per persoon is 20 euro. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... kunt u natuurlijk nakijken op www.classicconcert.nl. www.classicconcert.nl. Morgen met de Maastrichter Staar. En ook het fluitenketel curling is eh, vorige week begonnen... en zal volgende week op 22 december zijn tweede voorronde eh, gaan verspelen. Dat speelt natuurlijk allemaal op de ijsbaan op 22 december... vanaf 8 uur tot 10 uur s'avonds. Meer informatie over dat fluitketelcurling kunt u uiteraard terugvinden op de website www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl en ook eh, in de, tijdens de kerstdagen worden de, de poolbiljarters niet vergeten. En dan keren we weer voor terug naar de Williams Pub aan de Haltestraat 44. Want om 23 december vanaf 7 uur tot 10 uur s'avonds... is het weer tijd voor de Williams Pooltoernooi. het meedoen kost 5 uur. Dan gaan we, maken we een stapje naar 24 december om 9 uur s avonds. Dan is het weer tijd voor de openlucht kerstzang. Wil je ook het ultieme kerstgevoel ervaren? Start de kerstdagen dan goed en kom op kerstavond gezellig meezingen om 9 uur s'avonds. En dat speelt zich allemaal af bij Voorcafé Koper op het Kerkplein. Openlucht kerstzang eh, vanaf 9 uur op deze 24 december. Het is een heerlijk sfeervol meezingavond tijdens dit openlucht kerstzang gebeuren. Dan gaan we kerstverhalen vertellen op de zondagmiddag. En dat is 27 december vanaf 4 uur middags. En wordt georganiseerd door de stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44. De derde kerstdag wordt een feest met onder andere verhalen van Charles Dickens en Gerard Reven voorgelezen bij de artificiële open haard door Onno van Dijk. Het begint om 4 uur middags deze 27 december. Kerstverhalen op de zondagmiddag. Zoals al gezegd, zondagmiddag om vanaf 5 uur barst het gebeuren los bij Laurel Hardy. Want daar presenteert Ruud Jansen de ZFM uh, eh, eindejaars top 40 vinyl. En er wordt alleen maar vanaf vinyl gedraaid. Dus liefhebbers van vinyl, zet in uw agenda... zondag 27 december, 5 uur, Laurel Hardy... de top 40 vinyl van ZFM.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 Even kijken hoor. Nee, ook niet. Nou, eentje. Nou, <laughs> dan krijg je hem zo meteen. <laughs> En dat was hem, de single van Mariah Carey en Santa Claus is Coming to Town. Ja, en deze zochten we nou, hè. Hier is eh, Chris Ria. daar gaat hij dan heen. Driving Home for Christmas. de single van Chris Ria. Jawel, ja, je zei het net al, hè? deel 2 van de evenementenagenda. En heeft te maken met de kerken. Ja, de kerstvieringen in de Zandvoortse kerken. Pen en papier bij de hand? Goed, beginnen we eerst met de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. Donderdag 24 december, kerstavond. Aanvang half zes avonds, de Christmas Lights... is er voor iedereen met het samenzingen van bekende kerstliedjes het lezen van het kerstverhaal... luisteren naar gospelzanger Mario Raadwijk... een geboren en getogen Amsterdammer met Surinaamse roots... en kinderen uit Zandvoort leveren een bijdrage aan de viering. Alle kinderen mogen een instrument meenemen om samen een kerstlied te spelen. Aan het slot van de viering kan men de levende kerststal... in de tuin van de kerk bezoeken. Dan s'avonds om 11 uur, wederom in de Agatha-kerk, de traditionele nachtmis. Het eigen Agatha-koor verzorgt de zang, samen kerstmis vieren... samen rond de kerststal in de kerk genieten van de zang Kerst zoals het kerst gevierd moet worden. En dan gaan we naar vrijdag 25 december, eerste kerstdag... ook in de Agatha-kerk, dan begint het s morgens om half tien... een mis met het Agatha-koor. Gaan we naar de protestantse kerk op het Kerkplein, ingang Poststraat. Donderdag 24 december, kerstavond. Aanvang 7 uur begint het kinderkerstfeest. Dat draait rondom het wereldberoemde kerstlied Stille Nacht, Heilige Nacht. De kinderen gaan op zoek naar de schrijver en componist... en zo ontstaat, eh, ontstaat een echt kerstmusical... waaraan ongeveer 50 kinderen meedoen. Diverse traditionele kinderkerstsongs maken deel uit van het programma. De regie is in handen van Maaike Kappel. Dan s'avonds in de protestantse kerk, en wel om kwart voor elf dit jaar... wordt de viering opgeluisterd met de uitvoering van de kerstmusical... The Promise of Christmas... met medewerking van grootkoor The Trumpets of the Lord van Rob van Dijk. De verbindende teksten die vertellen over het wat, er, eh, wat vooraf ging aan kerst... wordt voorgedragen door dokter Anders Teunaert van der Linden. Samenzang, koorzang en een kerstmeditatie maken de dienst compleet... in een mooi versierde kerk met glühwein bij de uitgang.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 Al 25 jaar met radio, tv en internet en vergeet vooral onze CFM-app eh, niet, hè? Heb je hem al? Meneer Piri? Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en zelfs in de Windows Store.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 Ja, we zijn eruit hè, Albert-Jan? Ja. Het wordt het Nederlandse gedicht van, eh, van de week. Ja, ja, ja. Maar wel wat kerstgedachten erachter, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Je hoort hem zo dadelijk bij CFM om kwart voor vijf.